kabinet heeft al afgesproken dat de aftrek vanaf volgend jaar versneld verlaagd wordt, maar Kamps pleit voor een nog verdere beperking. De omstreden vertrekregeling voor personeel van de Belastingdienst... wordt duurder dan gedacht, schrijft de Telegraaf. De regeling kostte tot nu toe 700 miljoen euro. Daar komen volgens de krant enkele tonnen bij. Ook medewerkers die met onbetaald verlof zijn gegaan... voorafgaand aan hun pensioen vallen onder de regeling... blijkt uit de procedure bij de Centrale Raad van Beroep. De Belastingdienst stelde de vertrekregeling vier jaar geleden in... als onderdeel van een reorganisatie. De regeling was zo populair dat het werk bij de fiscus in de knel dreigde te komen. Vorig jaar is de werkloosheid flink gedaald. Er zijn nu 329.000 mensen werkloos, meldt het CBS. Dat zijn er 66.000 minder dan een jaar eerder. De daling is wel gestopt. In de laatste maand van vorig jaar liep de werkloosheid zelfs licht op. Maar de verwachting is dat de werkloosheid dit jaar gewoon weer daalt. Alleen niet meer zo snel. Door een breuk in een rioolbuis is een deel van de Peruaanse hoofdstad Lima overspoeld met vervuild water. Ongeveer 80 van Lima's afvalwater gaat door dat riool. Vanwege de blokkade die is ontstaan barstte de buis en stroomde miljoenen liters rioolwater een dichtbevolkte wijk in. Buurtbewoners klagen over een enorme stank. Sommigen zeggen zelfs moeite te hebben met ademhalen. Het weer, buien met kans op hagel, natte sneeuw of onweer. In een bui kan het even glad worden en er is ook wat zon vandaag. Het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een klassieke donderdagochtendspits met veel vertraging door dagelijkse files en door ongelukken... De meeste vertraging onder meer op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Nu nog een kwartier oponthoud daar tussen Amersfoort-West en Blarikum. Na een ongeluk is de weg daar wel weer vrij. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je 20 minuten oponthoud... tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. Komt ook, door, ook daar een aanrijding. Op de A7 Horen-Zaandam 40 minuten tijdverlies... tussen Purmerend Noord en knooppunt Zaandam.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 dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. 别。 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl I got this feeling inside my bones It goes electric wavy when I turn it on Off through my city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 just not like it used to be. Then she says, I may not be a lady, but I'm all woman. From Monday to Sunday, I work harder than you know.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 you much more than see. Move, you effective. You're an asset to the collective. You know you gotta get a life.